Mark Visser met het NOS-journaal. Behalve in Groningen geldt nu ook in Friesland een vaarverbod. Friesland wil zo voorkomen dat schepen met hun golfslag dijken beschadigen. Die zijn op dit moment kwetsbaar omdat ze vol zitten met water. In het noorden van het land staat een storm en daardoor dreigt onder meer een oefenterrein van Defensie bij het Lauwersmeer onder te stromen. Volgens het waterschap zit er kostbare apparatuur onder de grond. Bij Leek zijn 50 militairen van de Koninklijke Landmacht aangekomen. Als het nodig is worden die ingezet in het Tolbetter Pettenpolder. Het water dreigt daar over een dijk te stromen. De veiligheidsregio verwacht dat het goed zal aflopen, maar het hoogste punt wordt pas om 1 uur vannacht bereikt. De Egyptische openbare aanklager heeft tegen oud-president Mubarak de doodstraf geëist. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor het doden van demonstranten tijdens de opstand tegen zijn bewind. Het is volgens de aanklager niet zeker dat Mubarak het bevel gaf om op demonstranten te schieten, maar hij had het wel kunnen tegenhouden. Toem vraagt om de maximale straf, dood door ophanging. Ook tegen twee zoons van Mubarak en een voormalige minister van Binnenlandse Zaken is de doodstraf geëist. Vertrouwelijke gesprekken tussen advocaten en hun cliënten in de gevangenis worden niet opgenomen. Deze toezegging heeft de dienst justitiële inrichtingen gedaan aan de orde van advocaten. De orde had al lange tijd zorgen over het feit dat er standaard opnameapparatuur aanwezig is in de kamers waar advocaten met hun cliënten praten. Ron Jans vertrekt na dit seizoen als, eh, als trainer bij voetbalclub Herenveen. Club en de 53-jarige trainer hebben in goed overleg besloten het aflopende contract niet te verlengen. Jans was eerder trainer bij Groningen en tekende in 2010 een contract voor twee seizoenen bij Herenveen. In zijn eerste jaar als trainer eindigde de Friese club als twaalfde en nu staat Herenveen op de zevende plaats. Het weer vanuit het noordwesten trekken buien over het land met kans op hagel, onweer en zware windstoten. Morgen overdag wordt het een stuk rustiger, minder buien en geregeld zon. Dit was het. En... Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat voor Zoeterwoude een file van 5 kilometer. Daar stond de vrachtwagen stil, de rijstroken zijn weer open. Op de A15 Rotterdam-Gorkum staat voor Sliedrecht 3 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 this.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 放手。 crave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 knew I wanted, and I never get confronted for it. Cause they stick up for me. If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 walk back. ZFM. ZFM. her and love her, did you get it right? Will she soothe your brow with kisses, only meant for thee? She'll show no mercy. She'll show no mercy. And when you hold her close to you, just when you're feeling good, it's true.